ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is nog iemand opgepakt die betrokken zou zijn geweest... bij het plannen van een aanslag op een Taylor Swift-concert in Oostenrijk. De politie in de hoofdstad Wenen heeft een man van 18 uit Irak opgepakt. Je hoort correspondent Gimbal Duk. Hij was een bekende van de hoofdverdachte. Dat is een 19-jarige eh, man die eh, ook inmiddels bekend heeft dat hij die aanslag wilde plegen op een Taylor Swift concert. En deze nieuwe verdachte, daarvan is volgens de minister van Binnenlandse Zaken nog niet per se bewezen dat hij betrokkenheid had bij de plannen van die aanslag. Maar wat wel in zijn nadeel spreekt is dat hij afgelopen dinsdag tegelijk met die hoofdverdachte trouw gezworen heeft aan IS, aan terreurorganisatie IS. Gisteren werden al twee anderen opgepakt, een jongen van 17 en de hoofdverdachte van 19. De drie zouden van plan zijn geweest om mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen en explosieven. Taylor Swift zou deze week drie concerten geven in Wenen, maar die zijn dus allemaal afgelast. Fans die een kaartje hadden, die krijgen zo snel mogelijk hun geld terug. De Volksbank krijgt misschien een tweede boete voor het niet goed controleren op witwassen. Vorig jaar bleek al dat de bank veel te weinig deed om te voorkomen dat klanten hun rekening gebruiken om crimineel geld wit te wassen. De toezichthouder heeft eh, nog steeds signalen dat het nog steeds niet goed gaat, want ze zijn nog een onderzoek begonnen. De Volksbank is het moederbedrijf van onder andere SNS en ASN Bank. En de gemeente New York heeft sorry gezicht, voor een wel heel knullige waarschuwing. Want sinds kort gebruiken ze daar drones om alarm te slaan. Die vliegen dan over woonwijken en spelen audioboodschappen af... om inwoners bijvoorbeeld te waarschuwen voor een overstroming. En de opnames zijn in meerdere talen, maar die in het Spaans is nogal knullig. Ja, die boodschap was niet ingesproken door een mens, maar door een computer. En dat terwijl het niet heel moeilijk kan zijn om iemand te vinden die het beter kan. Want Spaans is de tweede taal van York. Ongeveer een kwart van alle inwoners spreekt het. Het weer dan nog. Vanmiddag droogt het verder op en zijn er opklaringen. Gaan we ook wat vaker de zon zien. Het is 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.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 So why you wanna fight it with me? you know you wanted to. So tell me what you wanna do. Come on, baby. yes, I spill. I can't take it no more. I gotta have it, yes, I spill. your sex appeal. Sex appeal. I can not take it, baby. Sex appeal. cat that won't cop out when there's danger all about. Chef. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef?